uur. Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden onnodige risico's genomen bij het beveiligen van bedreigde mensen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Beveiligers moeten soms rondrijden in ongepanzerde auto's, hebben te weinig informatie en er is ook geen tijd voor een goede rijopleiding. Volgens politiebonden is het wachten op ongelukken. Eerder kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook al met vergelijkbare conclusies over de beveiliging van belangrijke personen. En prins Harry, Elton John en nog een hele rits aan andere bekende Britten slepen de Daily Mail voor de rechter. Volgens de BB'ers heeft de krant hun privacy geschonden. Ze zouden privédetectives hebben ingehuurd die afluisterapparatuur in huizen en auto's zouden hebben geplaatst. Ook zou de Daily Mail de politie hebben omgekocht en in het bezit zijn van medische gegevens. Volgens de krant is het allemaal maar onzin. Prins Harry is speciaal voor de zaak naar Londen gekomen en dat is een grote verrassing, ook voor deze Engelse verslaggever. This is Prince Harry arriving at the Royal Courts of Justice today in his uh, court case against the Daily Mail. We thought he was on the west coast of the United States with his family. That is not the case. Goodness me. Harry's vrouw Meghan Markle won eerder al eens een rechtszaak van de Daily Mail. En dat ging toen om een brief aan haar vader die de krant zonder toestemming had gepubliceerd. Vrouwen gaan meer werken, dat zegt de minister voor Werkgelegenheid. Vandaag begint daarom een nieuwe campagne. Onder meer met filmpjes van vrouwen die hebben besloten om meer uren te gaan draaien. Vindt deze vrouw een goed idee? Als je niet ziek bent en je kunt het gewoon, vind ik gewoon eh, ja, dat je moet gaan werken. Stel je hebt kinderen, waar gaan die dan naartoe? Eh, ja, ik vind wel dat daar dan wel iets op geregeld moet worden. Want er zijn mensen die niet altijd alles voor hun kinderen bijvoorbeeld een opvang kunnen betalen of wat dan ook. Dus vind ik wel dat ze daar iets voor moeten regelen dan. Als ze willen dat vrouwen meer willen werken, dan uh, dat daar iets geregeld voor moet worden. Volgens de minister zijn veel vrouwen nu niet economisch zelfstandig... en dat kan weer voor problemen zorgen na je pensioen of als je bijvoorbeeld gaat scheiden. Krijg je nog het weer? Nu vooral droog en dat blijft vanavond ook zo op de meeste plekken. Vannacht koelt het af en kan het ook gaan vriezen. Morgen een wisselvallig dagje met van alles wat en weer een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het nog wel mee met de avondspits. Een 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen door 8 kilometer file.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 Por acá ya no eres bienvenido, y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y no me la cuenta los shows, el ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. ¿Qué fue?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 De eerste Duitse Leopard 2-tanks zijn aangekomen in Oekraïne, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. In totaal krijgt Oekraïne 18 van dit type tanks van Duitsland. Er worden onnodige risico's genomen bij het beveiligen van bedreigde personen... blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Beveiligers moeten soms rijden in ongepantserde auto's, hebben te weinig informatie... en er is geen tijd voor een goede rijopleiding. Premier Rutte heeft gereageerd op het overlijden van Wim de Bie. Hij noemde Bie een visionair, scherp en humoristisch. Ook zegt Rutte dat hij terugdenkt aan de zondagavonden van zijn jeugd... met onvergetelijke types als Tetje van S van de tegenpartij. Het weer vanavond klaart het op en vannacht kan het licht vriezen. Morgen dan eerst droog en zonnig bij 8 graden. Smiddags bewolkt en in de avond regen. leave the Christmas lights up till January.